Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een lawine in de Oostenrijkse Alpen zijn twee wintersporters omgekomen. Een groep van vier daalde af van de Roskopberg in het Zillertal... toen ze werden verrast door de lawine. Twee van hen konden ontkomen aan de sneeuw. De andere twee werden bedolven en overleefden het niet. Volgens Oostenrijkse media gaat het om een man van 51 en zijn zoon van 22. Eerder deze week waren er ook al andere dodelijke ongelukken door lawines... In Frankrijk kwam een jongen van 14 om en in Zwitserland kwam een snowboardster onder de sneeuw terecht. Bij Israëlische luchtaanvallen op het vliegveld van Sanaa in Jemen zijn zeker twee doden gevallen. Dat melden jemenitische media die in handen zijn van Houthi-rebellen. Ook raakte een medewerker van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO gewond. Het gaat om een bemanningslid van een WHO-vliegtuig. De verkeerstoren, de vertrekhal en de landingsbaan liepen schade op. De aanvallen zijn een vergelding voor acties van de Houthis tegen Israël van de afgelopen dagen. De politie in België heeft in Brussel twee minderjarigen opgepakt... die iets te maken zouden hebben met een vuurwerkongeluk. Bij het ongeluk verloor een meisje van 13 een aantal vingers. Bij het huis van het meisje werd begin november vuurwerk naar binnen gegooid. Waarschijnlijk wilde het meisje dat vuurwerk weer naar buiten gooien... maar toen ontplofte het in haar hand. En deze maand heeft de zon tot nu toe 27 uur geschenen. En dat is minder dan de helft van de 58 uur die normaal gesproken in de beeld wordt gemeten. Gemiddeld was er maar een uurtje zon per dag. De komende laatste dagen van het jaar gaan er ook maar weinig zonuren meer bij komen. Toch is deze maand niet de somberste decembermaand sinds de metingen in 1901 begonnen. Als er geen zon meer bij komt, eindigt 2024 op de 16e plaats van grijze decembermaanden. Het weer nog dan. In bijna het hele land bewolkt. Alleen in het zuidoosten wat opklaringen. Daar is ook kans op mist bij temperaturen rond het vriespunt. In de rest van het land daalt de temperatuur naar een graad of 4.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 Don't stand a chance. No. Girl, you look better than them. Yes. You dress nicer than them. Yes. Hold me tight, girl. Hold me tight. What? Wipe me off. Try me off rock at this I can make you feel alright Sweet boy, rock your body Rock it straight through the night and flex.